may be trouble ahead. But while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming on a different tune, and then there may be teardrops to shed so while there's moonlight and music and love and romance, face the music and dance. come up with the bill. And while we still have got that chance, face that music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune. And then there may be teardrops to shed. while there's moonlight and music and love and romance. Let's face the music and dance, dance. Let's face the music. Ja, doe dat maar. Kijk, in de ogen van de muziek. En zo is het. Good old Frank Sinatra. Uit de eh, vervlogen jaren 60. lekker stukje jazz om het tweede uur mee te beginnen. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Ook dit uur geweldig veel lekkere muziek met mooie gouden herinneringen. Zoals ik al zei, gouden herinneringen hier bij ZVL. Zeker op de zondagmorgen, terwijl je misschien aan het uitslapen bent. Maar of, kan ook, je bent aan het werk. Ja, net zoals wij hier bij ZVL. Ja, dan is het wel even anders. Natuurlijk, dan hoef je niet uit te rusten. Dan moet je aan de slag. En dan helpt deze muziek natuurlijk ook. Eh, Roger eh, Clover and Friends and Love's All. En je hoorde Eddie Hodges ervoor met I'm Gonna Knock on Your Door. Straks over ongeveer 20 minuten hebben we een leuke reportage van Jeroen van Gent. Hij eh, vroeg de mensen op straat of ze naar het buitenland zouden willen verhuizen. Bijvoorbeeld voor langere of kortere tijd. Of misschien wel definitief. Welk land zou jij dan uitzoeken? Bedenk dat maar eens en vergelijk het met de antwoorden die je straks hoort hier bij ZVL. Zo rond half twaalf. You don't have to be dance now. Wat mij betreft een van de mooiste nummers van Marco Borsato. Die weer ja, overal gedraaid mag worden. Want laten we eerlijk zijn. Hij is door zijn vrijspraak wel gerehabiliteerd. Natuurlijk zou je kunnen zeggen. Daarom ook weer in de show. Natuurlijk van harte welkom deze mooie muziek van deze ja, beste zanger van Nederland ooit. Uit 1994 dromen zijn bedrog. En Tom Jones, <laughs> die nog steeds zijn best doet. Ik zie hem nog wel eens op de Engelse televisie. Zit hij bij zo'n eh, talentenjachtshow. Wat is het? The Voice of eh, England of zo. Of whatever. Daar doet hij ook nog zijn best en toont hij heel veel humor. En hij zingt daar nu en dan. Althans, in de omgeving daarvan.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 Ze heeft die zwarte periode lijkt het niet overleefd, helaas. Ehm, tijd voor iets anders. Iets uh, ja, luchtigers eigenlijk. Ja, kan wel hè. Vandaag op deze eerste zondag van 2026. reportage van Jeroen van Gent. Er gaan heel veel mensen, zeker als ze gepensioneerd zijn, eh, naar het buitenland. Die gaan in Spanje wonen, Portugal, Griekenland. Soms Turkije, zelfs de Canarische eilanden. Maar ja, waarom doen ze dat eigenlijk? En zou u dat willen? Zou u wel in het buitenland willen wonen? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En hier zijn ze. Uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? leuke lichtvoetige vragen. Een soort van oh. man bij het hond vraag. Geen ellende, oh. geen politiek. Oh, mag dat heel even? Ja, waar not? Ja, tuurlijk. Let u op, want dat is echt grappig. man bij het hond, maar ik weet niet of u het nog kent überhaupt. Maakt u vergelijking, maar... Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Nee. Nee. Eh, dat is heel duidelijk. Ja, dat was een gesloten vraag met een heel direct antwoord. Is dat nou een compliment dan voor, voor waar u woont? Of moet ik het anders zien? Ik bedoel... Ehm, dat is een, eh, eh, ja, ik denk wel een heel groot compliment naar vrienden, familie en toch de hele fijne woonomgeving. Ja. Als je naar heel veel aspecten kijkt van Nederland, dan denk je, moi, hm? Maar goed, ja, is het dan altijd ergens anders weer beter? inderdaad. Nee, maar inderdaad, dan ben je gelijk eh, alle vrienden bekend bekenden en zo kwijt natuurlijk. Ja. Nee, ik zou definitely... We hebben ook twee kinderen. Ik zou definitely wel hier willen blijven. Goh, mooi. Ja. Ik ben wel geïnteresseerd in het buitenland. Ik ga wel graag op reis. Maar eh, echt definitief gaan wonen is weer... Eh, dat is weer wat anders. Dat is wel een dus nee, absoluut. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Nou, ooit misschien wel, ja. Ja? ja. Ik weet niet hoeveel uit Nederland komt hoor, dat weet ik allemaal Nee, ik zou wel naar Spanje willen. Spanje? Ja, ja. Hey. Hoe komt u daar zo bij? Ja, warm in Spanje? Ja, warm en dichtbij, dus je kan altijd terug, heel snel. Oh, ja, ja. Ah, toch stiekem terug wel? Ja, ja ik, ben hier, uh, ik ben hier geboren. En, eh, en Spanje, wat heeft dat verder nog voor u? Cultuur? Nou ja, cultuur, eten, inderdaad warmte. En vooral Zuid-Spanje is altijd lekker weer. Ja. U ging bijna opstappen op de fiets, maar ja, zou u ooit in het buitenland willen wonen? Eigenlijk niet. Nee. Dat betekent dat u het misschien ja, wel naar zin heeft in Nederland? Of? Dat betekent dat ik hier mijn draai weet te vinden en geen zin heb om opnieuw ergens mijn draai te moeten vinden. Ja. Als oude man. Nou ja, dat moet ik er dan misschien bij zeggen. U bent een jaartje oud, Ja, oké. Maar het kan wel, toch nog? dat zou kunnen, dat is waar. Ja hoor, nee, dat zou kunnen. Ja. Nou, als u jonger was, zou u het dan wel doen? Ik ben niet zo geweldig avontuurlijk aangelegd, nee. Hoe minder ik verhuis, hoe beter. Ja, heb ik eigenlijk ook, ja. Ik woon net <laughs> een hele tijd in hetzelfde huis. Ehm, zou u ooit in het buitenland willen wonen? Ja, hebben al gewoond, zes jaar lang. Daar heeft u zo terug. Ja. ja. Hey, ja, en dat vol. Dat is geweldig. Waar heeft u, mag ik vragen waar? Londen. In Londen? Ja, hey. lang lang gewoond gewerkt. Nou, hoe, hoe kwam je daar zo bij? Uh, had te maken met mijn eh, opleiding die ik gedaan had en werk dat daar was. Ja. Dus het, het lag logisch, het lag voor de hand, zeg maar. Nou, het lag in eerste instantie niet voor de hand. In eerste instantie hoop je natuurlijk als je afgestudeerd bent dat je meteen aan het werk kan. Eh, en het type werk wat ik wilde doen, dat was hier in Nederland niet voorradig. Dus uh, zijn we naar het buitenland vertrokken. Eh, en welke, periode hebben we het dan over? 1994 eh, tot 2001. Aha. Dat is alweer een tijdje geleden, helaas. <laughs> maar ook mhm. wel weer lekker. Hè? Had, hij, had hij graag willen blijven? Ja, maar er waren meerdere factoren waarom we besloten hebben om terug te komen. Dus, uh... Wat heeft u allemaal niet meegemaakt ja, dan? Ja, eh, zware tijden. <laughs> Nee, nee, nee. nee, Maar eh, noemt u één ding, één heel, heel belangrijk ding wat u geleerd heeft in, in Engeland of Londen, stad? Cultuur. Dan zeg van dat springt er echt uit. Dat vergeet ik nooit meer. <laughs> de manier waarop de maatschappij is opgebouwd en de manier waarop je daar in kan functioneren als buitenlander. Dat is echt heel knap. Zoals ze je opnemen, Terwijl ze wel echt hun eigen cultuur behouden en hun eigen rangen en standen en zo hebben. Maar als buitenlander word je gewoon opgenomen als, als een van hun. Ja, ze hebben natuurlijk ervaring met, dat, met al die koloniën en het gemene best. Dat zit er waarschijnlijk dan in, hè? dat dat voor de hand ligt of zo. In het buitenland willen wonen. Ja. Ehm, ja je ziet het wel eens, je ziet wel eens bij ik vertrek en zo, Ja. Maar ik weet niet, het hoeft niet een onderneming te zijn. Het kan ook gewoon een spaarcentrum zijn. Ja, lijkt me wel uh, leuk. Ja? Ja. <laughs> gewoon lekker rustig, een beetje in de natuur. Ah, ja, want dat was de volgende vraag. Waar ongeveer? Ja, <laughs> ja gewoon niet te druk. En eh, weer iets in de natuur op te zoeken. Dan hoor ik daaruit dat Nederland misschien een beetje druk is. Dat is eh, vrij druk soms, ja. ja. En ik heb toch wel meer, het, ja, meer de behoefte om soms wat meer ruimte te hebben of zo. Ja. Ik denk veel mensen eigenlijk wel stiekem. Maar waar, waar, denkt u aan? Welk land dan? Ik, eh, eerst wat bij mij omhoog komt is Scandinavië of zo. Ja, Noorwegen, Zweden, Ja, lekker in de eh. bergen. Dus uh, hutje op de Oh, echt een eh, hutje dan? Nou, niet per se, maar <laughs> bij wijze van spreken. Dus, Zou u ooit in het buitenland... Ja, alleen als mijn kinderen meegaan. Oh, is een goeie? Ja. Ja. En welk, welk land? Iets warms. Maar toch wel. <laughs> Het is hier al zo warm geworden. Ja, ja klimaatverandering. Ja. Nee, maar wel iets van Spanje. Ja. Lekker in Spanje. Ja. Zijn er mensen die in uw nabijheid u dat hebben gedaan? Ja, mijn eh, zoon heeft in Suriname gewoond oh. en gewerkt. En daar kon hij niet goed tegen, want daar was je behoorlijk rechteloos. Je stond zo op straat. En als je de Europese standaard gewend was, was dat, viel dat niet mee. En zijn vrouw komt uit Colombia, daar hebben we ook wel rondgereisd. En eh, ja, dat is natuurlijk ook best een land met wat problemen. Zeker. En, eh, dus de, de, veiligheid hier van de rechtsstaat die wordt wel gewaardeerd. Ja. beide, ja. Het lijkt alsof ik dat voel, dat ik dat zo vraag over die familie. Maar dat is, Suriname is nogal niet een end. Geen vak, geen goede vakbonden kennelijk. En Colombia is inderdaad ook heel bijzonder. In ieder geval, eh, ze hebben dan samen in Suriname gewoond en gewerkt. En bij een Chinees bedrijf. En je was gewoon rechteloos, Ja, je stond van de ene op de andere dag op straat zonder dat je daar eh, een normaal verweer tegen kon hebben. Ja, wat wij dan uh, normaal. En hij heeft er ook olie uh, gezocht. Dat was ook een soort wildwest. Hij heeft ook op een school gewerkt en dat was dan wat meer naar Europese standaard. Het was een Amerikaanse school, dus dat was weer een beetje wat je gewend bent als eh, Europeaan. En ik zou wel parttime willen wonen in het buitenland wellicht. Ook kort voor een seizoen of zo? bijvoorbeeld. bijvoorbeeld dat, zou, dat zou natuurlijk wel wellicht een optie zijn. Maar als u de vraag stelt, zou je echt permanent in het buitenland willen wonen? Dan zou mijn antwoord echt toch wel redelijk stellig nee zijn. Ja. Misschien wel als je ouder wordt is het ook wel dat je steeds meer waarde hecht aan vrienden en familie en om je heen. Zeker. Dus dat is... Eh, ja. En als al die vrienden, als je met z'n allen gaat verhuizen, ja, ik bedoel, met oh, mijn hele club of zo. Nou, wie weet zou dat dan wel, ja. dat, zou nog wel, dat, dat zou nog wel eens leuk zijn. Heel veel mensen komen ook gewoon weer terug hoor, denk ik. Dat, vast, oh, ja, vast, vast, vast. Dank u wel voor de reactie. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always Oh, oh, oh, oh. When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you? and I will never be free. You'll always be a part of me. Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, whoa. whoa. voudrais, mais ne peut en vouloir désormais. Tu vas m'oublier uit de tijd dat het Eurovisie Songfestival heel multicultureel was. Want laten we eerlijk zijn, Vicky Leandros kwam uit Griekenland en zong voor Luxemburg. Ja, dit prachtige lied in het Frans. Ja, en het Letsenburgs is toch de lokale taal, zal ik maar zeggen. Dus wel alles in één pakket. En toen kon het allemaal nog gewoon, hè, toch? Zonder discussie. Eh, verder hoorde je Stanley Show met There's Always Something That Do Reminds Me. Even kijken op onze kalender. Uh, Omroep ZVL heeft een hele mooie kalender. Op de website kun je kijken van wat er te beleven valt in de regio. Nou, vanmiddag om twee uur uh, start alweer de nieuwjaarsloop Oostburg. Je kunt er gewoon aan meedoen. Hartstikke makkelijk. Trek je schoenen aan, je stoute schoenen, en doe mee. Wil je meer informatie lezen over deze nieuwjaarsloop in Oostburg? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl. Klik daar agenda aan en er gaat een nieuwe wereld voor je open.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 Don't worry, be happy. Kan allemaal volgens Bobby McFerrin. En ter relativering ervoor natuurlijk. Dust in the Wind, want zijn wij dat niet allemaal. Ehm, ik heb nog iets te vertellen over zometeen. Zometeen na 12 uur is het weer tijd voor ons eh, verzoeknummerprogramma. Jij kunt daar invloed op uitoefenen. Ga naar onze website omroepzvl.nl, ga naar verzoekje en vul daar jouw muzikale wens in en maak er een leuk verhaaltje bij. Dat is gezellig voor mijn collega's. En dan gaan wij straks na 12 uur graag met jouw muzikale suggesties aan de gang.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 dat was hem voor vandaag. Ja, Natalie en Bruglia en Torn. Zomaar aan het einde van de show dus. Hey, dankjewel voor je gezelschap vandaag weer. Was gezellig. Fijn dat je erbij was. En ik hoop dat je me volgende week weer gezelschap houdt. Ik ben er hier eh, in Terneuzen weer om een uur of tien. Hier in de studio. In het centrum van Terneuzen. En dan eh, ga ik je weer toespreken met stichtelijke woorden. <laughs> probeer een paar eh, leuke nummers voor je te draaien. Dus luister dan vooral weer. Veel plezier met mijn collega's de rest van de dag en de rest van de week. En eh, nou, graag tot volgende week. Tot sluit van deze show. lekker lang nummer van Dire Straits. Hij belt met The King, Calling Elvis. Mooie dag. Oh. me wrong.